Tienduizenden mensen stonden in de stromende regen langs de route te wachten totdat de begrafenisstoet voorbij kwam. Na herdenkingsdiensten herdenkingsdienst wordt hij in besloten kring gecremeerd. Lee overleed maandag op 91-jarige leeftijd van IS. Vandaag is er een mars tegen terreur in Tunis. Er worden ook de toeristen herdacht die omkwamen bij de aanslag eerder deze maand. Ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken is bij de herdenking. De directeur van de BBC is met de dood bedreigd omdat hij Jeremy Clarkson heeft ontslagen, meldde Britse media. De presentator van het autoprogramma Top Gear werd woensdag de laan uitgestuurd omdat hij een producer had mishandeld. Kort na het ontslag kreeg de BBC-directeur een e-mail met een doodsbedreiging. Sindsdien wordt zijn huis in Oxfordshire dag en nacht bewaakt. In Syrië hebben strijders van al-Nusra de stad Idlib veroverd. De strategisch belangrijke plaats in het noordwesten was in handen van de Syrische regering. De strijders hebben alle belangrijke kruispunten en overheidsgebouwen bezet. Ze vielen de Syrische stad binnen na een dagenlange belegering. Al-Nusra is gelieerd aan al